Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De kans is er een Europese zwarte lijst komt van artsen die zijn geschorst of die niet meer mogen werken. In Nederland bestaat al een lijst met zulke informatie. In het Europees parlement is al eens aangedrongen op een Europese lijst. Minister Schippers heeft de zaak nu nog eens aangekaart tijdens een bijeenkomst van Europese ministers. En die staan er positief tegenover. Ook de Europese Commissie wil een Europese aanpak. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn zeker drie mensen om het leven gekomen bij confrontaties tussen aanhangers en tegenstanders van president Saleh. In de stad Thais werd ook weer gedemonstreerd. Ordentroepen openden opnieuw het vuur op demonstranten. Die eisen het vertrek van president Saleh. De president heeft een uitnodiging van de Arabische Golfstaten geaccepteerd om in Saoedi-Arabië te onderhandelen over de crisis in Jemen. De oppositie heeft nog niet laten weten of ze deelneemt. De strijd in Ivoorkust lijkt te zijn beslecht in het voordeel van de gekozen president Ouattara. Er wordt onderhandeld over de overgave van Bakbo. Er zijn ook berichten over een aanstaand vertrek van Bakbo naar Mauritanië. Het paleis van Bakbo is omsingeld. Volgens verschillende bronnen houdt hij zich daar schuil in een bunker. De minister van Buitenlandse Zaken van Ivoorkust vluchtte vandaag naar de Franse ambassade en zei daar dat de oorlog voorbij is. In Amsterdam worden posters verspreid om huizen te markeren waar Joodse gezinnen tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden. Dat is een initiatief van het Amsterdams 4 en 5 mei-comité. Als de bewoners de posters ophangen, moet dat zichtbaar maken hoeveel Joden er voor de deportatie in Amsterdam woonden. Amsterdammers kunnen op de website van het Joods Monument informatie vinden over de voormalige bewoners. De posters worden op 22 april onder meer via een bijlage in het Parool verspreid. Het weer. Vanmiddag wordt het even droog. Tegen de avond valt opnieuw wat regen. Het is nu 11 tot 16 graden. Morgen meer zon en 14 tot 20 graden.